Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een kalkoenbedrijf in IJsselstein in Noord-Limburg is vogelgriep ontdekt. Alle ongeveer 23.000 dieren worden afgemaakt. Het dorp ligt in de gemeente Venray, waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. In een zone van 10 kilometer rond het getroffen bedrijf liggen 54 andere pluimveehouderijen. In dat gebied mogen nu onder meer geen vogels, eieren en mest worden vervoerd. Eind november werd vogelgriep vastgesteld in Tienray op een kleine 20 kilometer van IJsselstein. Het aantal gevallen van vogelgriep neemt snel toe... ondanks een landelijke ophok- en afschermplicht sinds half oktober. En sinds eind november geldt er ook een landelijk bezoekverbod voor pluimveebedrijven. En sinds begin deze maand is er een landelijk verbod op tentoonstellingen, wedstrijden of markten met vogels. Het aantal explosies in Nederland blijft onverminderd hoog. Dit jaar waren het er ruim 1300 tot nu toe. Naar verwachting komt het aantal aanslagen op huizen en andere panden bijna even hoog uit als vorig jaar. Toen waren het er ruim 1500. De politie noemt het positief dat het aantal explosies niet verder groeit... maar vindt het aantal nog steeds enorm hoog. De politie benadrukt dat de impact van de aanslagen groot is. Vaak leeft een hele buurt in angst. Dit jaar zijn 300 verdachten opgepakt voor explosies. Hun gemiddelde leeftijd is 23, maar de grootste groep van de verdachten is nog maar 16. In Zuid-Afrika zijn bij een schietpartij negen mensen gedood. Tien anderen raakten gewond. Het geweld begon in een café in de buurt van Johannesburg... en ging daarna verder op straat, terwijl mensen vluchtten. Wat het motief was, is niet bekend. Volgens de politie zijn sommige slachtoffers willekeurig op straat neergeschoten. Het is het tweede geweldsincident deze maand in Zuid-Afrika met veel doden. Begin december kwamen twaalf mensen om het leven bij een schietpartij in de buurt van Pretoria. Het weer eerst bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 8 tot 12 graden.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 the sleet and snow. This heart that glows like an ember longs to be loved just by you. December goedemorgen luisteraars. Welkom bij ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie vandaag Alco Beuving. En dan beginnen we altijd traditioneel met het nummertje van Julie London... Warm in December. 1956 overigens dit nummer. Het tweede uur open ik met Samara Joy, die ook dit nummer zingt. Maar dat is van latere datum, ik dacht 2023. Dus eh, ja, het staat in de eh, laatste zondag voor de kerst, zal ik maar zeggen. Eh, we gaan twee uur prachtige muziek draaien. En dan heb ik het natuurlijk over kerstjazz, warme klanken, swing... mooie, rijke akkoorden, improvisatie en een gezellige wintersfeer, zou ik zeggen. Nou, of het gezellig wordt, dat is altijd nog maar de vraag. Want het nummer wat ik vervolgens heb klaargezet... dat is er eentje van eh, Ramsey Lewis. En dat is de Christmas Blues. Ik ga hem even opzoeken, want ik heb een hoop neergezet. Moet ik hem even... Hier heb ik hem. De Christmas Blues, ja. De Christmas Blues, ja, voor sommige mensen is december helemaal niet zo fijn. En die hebben dan toch een beetje last van depressie. Eh, ja, Ramsey Lewis heeft ooit een prachtige uh, eh, LP gemaakt. En de Christmas Cocktail en eh, ja, mooie muziek staat erop. Idee van Ramsey Lewis. Die zou eigenlijk iedereen in zijn bezit moeten hebben. Dit staat alleen maar voor prachtige kerstmuziek. Een zangeres die eh, altijd veel indruk op mij gemaakt heeft... is Anne Hampton Galway. Een uh, ja, wat, eh, pianiste, zangeres, mooie muziek gemaakt. Heel veel. Dit is een, van een cd'tje uit 2015, Hope of Christmas. Santa Doesn't Like Me, Anne Hampton Galway. Santa doesn't like me. December winds grow cold. What's happened to the jolly elf from the stories I was told? Santa doesn't like me. I'm not sure what to blame. Oh, how I miss those rosy cheeks and each new reindeer game. I may have heard me say his wife is too fat. I'm just concerned about her health. What's so wrong with that? Santa doesn't like me. The stocking's limp and bare. My winter nights are silent. There's no jingle in the air. He's lost my home address. I'm sure my name now tops his list. Naughty or not. dat je vast wel herkent is natuurlijk Christian McBride. En die heeft ooit een prachtig cd'tje gemaakt. This Christmas. Ja, de meeste jazzmuzikanten hebben allemaal wel een kerstcd of een kerstlp uitgebracht. Ooit in het verleden. Want de kassa moet toch rinkelen. Ze moeten wat verdienen. Uh, een van de nieuwste kerstcd'tjes die ik tegenkwam dit jaar... was een kerstcd van een, eh, Canadese jazzzangeres genaamd Jill Barber. En die heeft een kerstcd uitgebracht. Eh, Holy Jolly Jill Barber Christmas. En dat is echt een, ja, een karakteristieke eh, kerst-cd. Warm, klassiek, modern kerstalbum zou ik zeggen. En er staan hele mooie nummers op. En ik zit erg te twijfelen of ik nou zal draaien. Het nummertje Underneath the Tree of You're a Mean One, Mr. Greens. Ik kies voor de laatste. Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus. You're as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black You're a monster, Mr. Grinch. Your heart's an empty hole. Your brain is full of spiders. You've got garlic in your soul, Mr. Grinch. love to my skin. Your smile, you have all the tender sweetness of a seasick crocodile, Mr. Grinch. Given the choice between the two, I'd take the seasick crocodile. that best describe you are as follows, and I quote Stink, stank, stunk. You're a rotter, Mr. Grinch. You're the king of sinful sauce. Your heart's a dead tomato splotched with moldy purple spots, Mr. Grinch. Your soul is an appalling dump heap, overflowing with the most disgraceful assortment of deplorable rubbish imaginable. Mangled up and tangled up knots. You nauseate me, Mr. Grin with a nauseous super nos. You're a crooked jerky jockey, and you drive a crooked horse, Mr. Grinch. You're a three-decker sauerkraut and toadstool sandwich with horses mixed always thought green looked good on me. dit was echt een uh, zwoele versie van You're a Mean One, Mr. Grinch. En eh, deze hele cd is een eh, ja, mix van romantiek, vrolijkheid en nostalgie. Geschikt voor een feestje of een rustig avondje thuis... met warme chocolademelk natuurlijk. Nou, daar gaat het natuurlijk om in de decembermaand. Een man die ieder jaar een kerstcd uitbrengt. En eh, die heet Niels Landgren. En dat is een uh, eh, speler uit Zweden. En volgens mij is dit nummertje 9, als ik me niet vergis. En ja, ieder jaar brengt hij zo'n prachtige cd uit. En ook dit jaar heeft hij dat weer gedaan. Christmas with my friends. Niels Landgren en vrienden. When you get that certain Christmas feeling, when you feel your heart lift through the ceiling, then you know that soon we'll be gathered again for Christmas with my friends. When you hear the bells of Noel ringing and you hear the carolers a singing, you might think you've had just enough of that song. Still, you'll find yourself singing singing along. I can't believe we're back another season, that we're standing up here once again. Now I can think of nothing more appealing than spending time with you and all my friends, decking all the halls with boughs of holly. With these guys, it's easy to be jolly. Echoes from the laughter seem never to end. We're Christmas with my friends. Some may wonder how we keep on going. Well, I guess we're having way too much fun. Melodies and harmonies keep flowing, and we won't hit the brakes until we're done. So when you get that certain Christmas feeling, when you feel your heart lift through the ceiling, then you know that soon we'll be gathered. a ballad. And Jeanette, she gifts us with a vegan lead. Queen Ida and our Jessica enchanting. And Santa Claus on bass is also sweet. Schnutte sets the mood with so much feeling. Johan strums away upon the heartstrings. Secretly, I'm hoping this night never ends. bij Niels Longgren was het in ieder geval een vrolijke bedoeling... als je het zo hoort. Ze hebben er plezier in om met elkaar te spelen. En ja, het is eigenlijk best grappig. Ieder jaar brengt hij zo'n cd uit. De laatste negen jaar. Dus eh, echt de moeite waard. Er zitten eh, eh, juweeltjes tussen. in het struinen naar kerstmuziek kwam ik ooit een cd tegen... met Italiaanse een Italiaanse cd met allerlei, ja, beetje, bijzondere muziek. En op deze cd stond ook een nummertje van Ennio Morricone. Nou zou je die niet zo gaan verwachten bij de kerstmuziek. Maar dit nummer is wel aardig. Per Dalila heet het. Komt uit de film, dacht ik. Zoals alles. Een van de leukste liedjes van de kerstperiode is een liedje wat helemaal niks met kerst te maken heeft. Het is een nummertje van Herman Hermits en het heet East West. Het is ooit gecomponeerd door uh, Goldman, eh, je weet wel, van TNC. En eh, ja, vanwege, een, het voldoet aan een aantal kenmerken van kerstmuziek, zou ik maar zeggen. En het is een leuk nummertje, dus het duurt maar twee minuten. Dus een, even een tussendoortje. over the ocean, perpetual motion, traveling around, no rest, singing and playing, night out and day in, doing the rounds. What a great life it must seem. my je zaten zeker eh, bellen in. En eh, vandaar dat het zo bij de kerst past. Maar het heeft helemaal niks met kerst te maken natuurlijk. Maar kerstmuziek, ja, zeker in de jazz... dat bevat toch een aantal gemeenschappelijke componenten. Onder andere de swingende ritmes. Eh, lichte shuffle grooves zitten er vaak in. En ja, ook de die worden vaak verrijkt... met uitgebreide akkoorden en reharmonisaties. Improvisatie is natuurlijk ook altijd mogelijk... En wat ze eigenlijk allemaal hebben, dat is warm timberen. En ja, de, de crooner-stijl zou ik maar zeggen. En dat geldt ook voor June die Ook niet een echt een... Eh, eh, ja, die heel bekend geweest natuurlijk. Dit is al wat ouder werk. This Time of Year. nothing Ja, prachtige LP was dit. CD later ook. En eh, ja, de arrangementen zijn eh, schitterend. En die stem van Christy, ja, warm, een beetje heese stem. En ja, mooi. Gewoon een mooie kerstcd. De moeite waard. De moeite waard kan ik ook zeggen van eh, natuurlijk een hele bekende... die we allemaal wel kennen uit de jazz, Roy Hargrove. En die heeft samen met Christian McBride... Rusty, de, ook wat op de, Frosty de Snowman op de plaat gezet. Mooi nummertje ook. dit is een uh, zangeres. Eh, haar naam is, even kijken hoor, wat haar echte naam ook alweer is. Oh ja, Sarah Joyce. En, maar ze is bekend onder haar artiestennaam Rumor. En die heeft ook mooie muziek gemaakt. Een, echt een, fenomenale cd is The Seasons of My Soul. En ze heeft ook een aantal EP'tjes uitgebracht. Onder andere dit kerst-EP'tjes met muziek van Burt Bacharach. Dat is ook weer die, echt die stijl van Bacharach. En ja, die trompetjes zitten er weer in. Een prachtig nummertje. Rumor. Rumor, ja, kersttijd. De, we draaien muziek die je eigenlijk niet zoveel op de radio hoort. Misschien wel helemaal niet. Het zijn altijd dezelfde die je hoort. En eh, wij hebben gekozen voor kerstmuziek die heel mooi is... en uh, een jazzachtergrond heeft of easy listening is. Uh, dat kan je ook zeggen van Nicholas Payton... die Santa Claus is Coming to Town. dat was uh, Nicholas Payton. En uh, we hebben nog meer mooie muziek. Onder andere Nancy Wilson. Wie kent haar niet, zou ik bijna zeggen. That's What I Want For Christmas. Ja, dat zit iets niet goed. Er is iets met de computer. Even kijken wat we kunnen doen hieraan. Even. It's not the glow you feel when snow appears It's not the Christmas card you've sent for years. Not the joyful sound. You've turned ja, beste luisteraars, dat was natuurlijk niet Nancy Wilson. Dat kan ik wel duidelijk stellen. Dit was Mina, een Italiaanse zangeres... die volgens mij ontzettend ontzettend veel eh, LP's en CD's uitgebracht heeft. En dit was dus van een CD, The Christmas Songbook. En dat is denk ik een Disney-productie, want het hele album is opgeleukt met allerlei vrolijke Disney-tekeningen van Donald Duck en zijn consorten. Maar deze CD is best een grappige CD van Mina. En eh, eh, als u kleinkinderen heeft, dan is het, dan zit er een leuk boekje bij met dus inderdaad allemaal Disney-plaatjes van Donald Duck. Eh, Mina in plaats van Nancy Wilson. Maar goed, die hou je dan te goed voor me, Die doe ik zo terecht. Want wat heb ik nog meer klaarstaan? Oh ja, mooie. Kenny Drew en Mats Finding. Kenny Drew, dat is deze. Eh, even kijken hoor. Kenny Drew, Kenny Drew. Hier heb ik hem. Twinkle, Twinkle, Little Star. Ook een mooi nummertje. Kenny Drew op de piano en Mats Finding natuurlijk op de bas. Twinkle, Twinkle, Little Star. Mooi nummertje ook. Ik eh, heb geluisterd naar het eerste uur van ZFM Jazz... samenstelling, presentatie Anko Beuving. En we draaien kerstmuziek, maar niet de kerstmuziek... die je de hele dag op de radio hoort. Het is toch door allerlei andere artiesten. Ik ga eruit met een nummertje van Mindy Abair. En dat is de saxofoniste Christmas Time is Here...